12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een aanbesteding en de aanschaf van honderden elektrische bussen van vervoersbedrijf Keolis is op deels frauduleuze manier tot stand gekomen, schrijft Follow the Money. Keolis won voor een laag bedrag een aanbesteding in de IJssel- en Vechtstreek. Volgens het onderzoeksplatform sprak Keolis buiten de aanbesteding om met de Chinese busbouwer af dat er geen boetes of rechtszaken zouden volgen als zij de bussen niet voor het lage bedrag konden leveren. Deze geheime afspraken kwamen in maart aan het licht. Keolis en ingehuurde adviseurs noemen de afspraak frauduleus. Keolis belooft passende maatregelen te nemen. De topadviseur van de Britse premier Johnson weigert op te stappen. Dominic Cummings ligt onder vuur omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Hij is na de lockdown het land nog doorgereisd om zijn ouders te bezoeken... terwijl werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De oppositie eist zijn aftreden en een officieel onderzoek. Premier Johnson spreekt van valse beschuldigingen aan het adres van zijn topadviseur. Zelf zegt Cummings dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Meer dan 40 mensen zijn positief getest op het coronavirus na een kerkdienst op 10 mei in Frankfurt. Religieuze bijeenkomsten zijn onder voorwaarden sinds 1 mei weer toegestaan in de deelstaat Hessen, waar Frankfurt ligt. Volgens de voorganger van de kerk zijn alle maatregelen, zoals afstand bewaren, in acht genomen tijdens de dienst. Een anti-lockdown demonstratie in Eindhoven is rustig verlopen. Er waren enkele tientallen demonstranten. Volgens de gemeente wel meer dan was aangegeven, maar verder hield iedereen zich aan de afspraken. Voordat de demonstratie begon is één man opgepakt wegens opruiing en belediging. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog.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 Now let's get back into it. This is that Perfecto Mondo moment where I highlight brand new releases. Just come out called Wake Up. It's by Omg. It's on Fluoro. Love this track. just heard Scott Bond's remix. He collaborated with Liam Wilson, Mr. Brightside by the Mighty Killers. Paul Oakenfold checking out. See you next week. Bye. Thank you for tuning in to Planet Perfecto. You can replay the show on iTunes, SoundCloud, or Mixcloud, or get the playlist on Spotify. You can also find Paul Oakenfold on all social media channels.